Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het zuidoosten van de Verenigde Staten is het aantal doden... na de tropische storm Helene opgelopen tot zeker 56. Hulpdiensten verwachten dat het aantal nog stijgt. Omdat veel communicatiekanalen zijn uitgevallen... kunnen de naasten van de overledenen moeilijk worden bereikt. Donderdag kwam Helene als orkaan aan land in Florida en veroorzaakte veel problemen. Huizen zijn verwoest, bomen ontworteld, op veel plaatsen zijn rivieren overstroomd... en vanochtend zaten nog meer dan 3,5 miljoen Amerikanen zonder stroom. Inmiddels is de storm weer wat afgezwakt. Frankrijk heeft Israël opgeroepen onmiddellijk te stoppen met de luchtaanvallen op Libanon. Deze week kwamen van veel kanten oproepen tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten... maar die waren meestal niet direct tegen Israël gericht. Ook de Amerikaanse president Biden deed vanavond nog eenzelfde oproep. Premier Netanyahu gaf vanavond in de persconferentie aan dat hij nog niet klaar is in Libanon. Ook zei hij dat de liquidatie van Hezbollah-leider Nasrallah een noodzakelijke stap was om zijn doelen te behalen. Israël voerde vandaag ook weer luchtaanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij zouden 33 doden zijn gevallen. Zorgkosten stijgen in sommige gemeenten veel harder dan in andere... blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De verschillen komen niet door vergrijzing... maar zijn grotendeels het gevolg van ongelijkheid in welvaart en opleidingsniveau. Mensen met een lager inkomen hebben bijvoorbeeld meer stress... en wonen in slechtere gebouwen. Ook blijkt dat in gemeenten waar de minste inwoners sporten... de zorgkosten 5% sneller stijgen dan in de gemeenten met de meeste sporters. Verschillende partijen maken zich zorgen over de stijgende kosten. Zorgverzekeraar DSW, die de afgelopen week als eerste de hogere zorgpremie bekend maakte... meldde daarbij dat de rek er echt uit is. En het weer, de laatste buien verdwijnen en vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt flink af in het binnenland tot zo'n 3 graden. Morgen is het droog met flink wat zon.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 Make it like I turn you off when I know you think I'm sweet. It don't have to be like that. I guess you're insecure. If you say what's on your mind, I might answer sure. So I walk a little slower and I try to catch your eye.